uur. Waterwalgemoed met het NMS Journaal. Websites van overheden, zorginstellingen en scholen zijn steeds beter beveiligd. Ze hebben een groen slotje, zodat hackers niet mee kunnen kijken. 88% van de overheidssites heeft inmiddels zo'n beveiligde verbinding. Maar uit onderzoek van de NMS blijkt dat veel sites die op een zwarte lijst staan... omdat ze bijvoorbeeld virussen bevatten, ook een groen slotje hebben. Het slotje zegt alleen iets over de verbinding, niet over de website zelf. In een gevangenis in Normandië is een gevangene opgepakt... die twee cipiers had verwond. De man, die zich daarna met zijn vrouw verschanste in de bezoekersruimte... wilde de dader van de terreuraanslag in Straatsburg wreken. De twee kenden elkaar uit de gevangenis. De vrouw is omgekomen bij de arrestatie. Volgens minister Hoekstra kon hij de Tweede Kamer niet eerder informeren... over de aankoop van de aandelen Air France KLM. Dat was koersgevoelige informatie die de aankoop in gevaar had kunnen brengen... zei Hoekstra in de Tweede Kamer. Hij informeerde wel de financiële woordvoerders van de partijen over de aankoop... maar die moesten geheimhouding beloven. R. Kelly heeft in een interview opnieuw gezegd dat hij niemand heeft misbruikt. De Amerikaanse zanger is op borgtocht vrij... nadat hij was aangeklaagd voor seksueel misbruik van vier vrouwen... van wie drie minderjarig. Kelly zei geëmotioneerd dat hij vecht voor zijn leven. Het uitgebreide interview wordt later vandaag en morgen uitgezonden op de Amerikaanse tv. Ajax staat in de kwartfinale van de Champions League. In Madrid versloegen de Amsterdammers Real Madrid met 4-1. Ziyech, Neres, Tadic en Schöne scoren voor Ajax. Asensio voor Real. Ook Tottenham Hotspur heeft zich geplaatst voor de kwartfinale. De Londenaren wonnen met 1-0 van Borussia Dortmund. Het weer nog, eerst droog, later vanuit het westen op steeds meer plaatsen regen. Het wordt 10 tot 13 graden. Morgen regent het, maar in de loop van de dag klaart het op. Vrijdag is er wat vaker zon, maar de kans op een bui blijft. Dit was het NMS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste dagelijkse files die er staan veroorzaken zo'n 5 minuten vertraging. Waar het nog wel wat drukker is, is de A7 van Horen naar Zaandam. Tussen Purmerend en knooppunt Zaandam 9 kilometer file en bijna een kwartier vertraging nog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 You showed me the down, called it the happy lowdown. We used to rock some tunes with a guy named Lloyd. Lloyd still got them Polaroids. Leaving him alone in the broad daylight He might get it on on his own Start building a throne out of worn out razors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 蓝。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 this way. I was born. Fireball. tomorrow.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 say it best when you say nothing at all.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 Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl Hey Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby. dreams are the same. So look at the heroes in Liverpool rain. I'll stick.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 the heroes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 a hero in the Liverpool rain. I'll stick by you forever, you didn't do it in vain.